De man had zondag terug moeten zijn in de Van Mestdag-kliniek. Waarom de man was opgenomen is niet bekend. Ook wil de kliniek zijn identiteit nog niet bekendmaken. In de Groningse kliniek worden zo'n 240 tbs'ers behandeld. Volgens de instelling gaat er elke week meer dan 300 keer een tbs'er met verlof naar buiten. De SGP doet in maart voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Lijsttrekker wordt een vrouw van 24, Paula Schot. Ze noemt zichzelf op Twitter een typisch moderne SGP-vrouw. Het is pas de tweede keer dat een vrouw lijsttrekker wordt bij de strenggelovige partij. De allereerste was Lilian Jansen. Zij zit nu voor de SGP in de gemeenteraad van Vlissingen. Noah en Emma waren afgelopen jaar de meest populaire kindernamen... blijkt uit de lijst van de Sociale Verzekeringsbank dat de kinderbijslag uitkeert. Regionaal gezien zijn er grote verschillen. Zo zijn Jesse en Lieke het meest populair in Friesland... Levi en Tess in Gelderland en Jan en Johanna in Zeeland. In het totaaloverzicht staan trouwens voor het eerst alleen namen die minstens 25 keer voorkomen... zodat de focus minder op opvallende namen ligt. En in het Fries Filmarchief in Leeuwarden is begin vorig jaar een stukje stomme film met komiek Stan Laurel ontdekt. Het gaat om een verloren gewaande scène uit een film uit 1924. Daarin speelt Laurel een gevangene die probeert te ontsnappen en aan de galg belandt. Een stukje film werd eh, ontdekt tijdens het digitaliseren van films. Het was tien jaar eerder geschonken aan het museum. En Laurel vormde jaren na de film pas een duo met Oliver Hardy als de dikke en de dunne. Het weer nog. In het oosten en het zuiden komt plaatselijk dichte mist voor. Het is net iets boven nul. Overdag bewolkt en grijs en vooral in de noordelijke helft van het land kans op motregen. Het wordt een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort?